It's a long time ago, I felt the other day. Hope to see you again. I remember you, eh? Remember Have at the time, and I know it feels right. Want to be near to you, want to be near your light, baby. I feel like connection. keer als ik je zie zijn mijn gedachten in fantasie ondergedoken. de situatie ingeslopen. Het is zo lang geleden dat ik je kon bekijken. Met jouw tijd besteden, gedachten verrijken. In gesprekken over liefde en gesprekken over niets komen we ons steeds weer ik pak weer mijn fiets. En als je me hebt gebeld, dan maak ik al mijn tijd vrij. Alsof je pizza hebt besteld, kom ik er even weer bij. Of je komt naar mijn huis een avond chillen bij mij. Aandacht voor jou, niet voor de buis, maar die gedachte je blij. Daar ben je elke keer weer en hey, daar gaan we dan. Zie je steeds maar weer, ik ben in de diepe ban. Die van jou straalt maar mij via schijnende ogen. Keer de vibe tij, ik ga de liefde betogen aan jou door mij. In heldere taal uitgesproken, verklagen. gevoelens bevrijd die ik niet meer verloren. To see you again, I remember you, hey. Eh. Remember Have the time, and I know it feels right. Want to be near to you, want to be near your life. I feel a connection. I feel it, yes I do. And every time I hear that song, I dream of an angel. And every time I hear that song, I dream of an angel. Elke keer als ik jou zie, zijn mijn gedachten in fantasie ondergedoken. de situatie ingeslopen. Het is zo lang geleden dat ik jou kon bekijken tijd besteden en gedachten verrijken. In gesprekken over liefde en gesprekken over niets komen we ons steeds weer nader en ik pak weer mijn fiets. En als je don't Marmee via Sky it feels right. Want to be near to you, want to be near your light, baby. I feel like connection. I feel it, yes I do. And every time I hear that song, I dream of an angel. And every time I hear that song, I dream of an angel. It's a long than the other day. Hope to see you again. I remember you, eh? Remember have at the time, and I know it feels right. Want to be near to you, want to be near your light, baby. I feel like connection.